uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Het Britse bedrijf JD Sports Fashion wil de winkelketens Perry Sport en Actiesport overnemen. Daarvoor heeft het bedrijf toestemming gevraagd aan de autoriteit Consument en Markt. Volgens de curator van Perry Sport en Actiesport zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. Hij verwacht binnen enkele dagen akkoord met JD Sports Fashion. Daarna moet de autoriteit Consument en Markt de deal goedkeuren. Terreurgroep IS heeft volgens de VS genocide gepleegd op Jezidisch, christenen en Sjiïtische moslims in Irak en Syrië. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zegt dat minderheden in door IS gecontroleerd gebied het slachtoffer zijn geworden van etnische zuivering en andere misdaden tegen de menselijkheid. Hij baseert zijn uitspraak op informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de inlichtingendiensten en andere bronnen. De drie Nederlanders die in Polen zonder vergunning wapens wilden kopen... blijven nog zeker twee maanden vastzitten. Ze werden maandag gearresteerd in een wapenwinkel. De drie riskeren een gevangenisstraf van acht jaar. De mannen spreken tegen dat ze de wet hebben overtreden. Het Spaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de vernederingen van bedelaars door PSV-supporters in Madrid. Voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid gooiden de supporters onder meer muntgeld naar de, naar de bedelaars. Ook verbrandde een fan een geldbiljet voor de ogen van bedelaars. Volgens Spaanse media hebben de fans zich mogelijk schuldig gemaakt aan minachting en was hun gedrag mensonterend. De verdachten kunnen maximaal twee jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het mistig worden. Morgen eerst nevel, mistbanken en bewolking. Geleidelijk breekt landinwaarts de zon door. Het wordt 7 graden in de bewolkte gebieden tot 12 in het binnenland. Dit was het NOS Show.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 Waar gaan wij het allemaal over hebben? Rond kwart over 6 de top 5 games, rond half 7 dier van de week met de naam Dolly. Rond kwart voor 7 het weer en om 7 uur hebben we een kleine pauze want dan komt het nieuws er even tussendoor. Rond kwart over zeven de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. Maar ondertussen natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Zoals deze van Feest DJ Ruud. En wij gaan door tot het einde. het uit de club en ik zeg kijk me gaan. En als je mij ziet, yo ik kan niet meer staan. Ik kom kruipend uit de club, kijk, kijk, kijk, kijk me gaan. En als je mij ziet, yo ik kan niet meer staan. Ik kom kruipend uit de club en ik zeg kijk me gaan. En als je mij ziet, yo ik kan niet meer staan. Ik kom kruipend uit de club, kijk, kijk, kijk, kijk me gaan. Feest! Sarah Larsen. Ja, het is inmiddels kwart over zes. Tijd voor de top 5 games. Op nummer 5 staat FIFA 16. Op nummer 4 Project Cars. Op nummer 3 Call of Duty Black Ops 3. Ja, het spannende muziekje. Op nummer 2 Far Cry Primal. Oh, wat zal er op nummer 1 staan? Op nummer 1 staat The Division. Wij gaan weer verder met de muziek. Je hoort Electric Elephant van Jay Hardway. En daarna hoor je Be The One van Dua Lipa. in my trunk and I'll bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Wild with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and I'll bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Pull up to the scene and I find a booty queen like. punk and I'll bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, wild with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and I'll bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, wild with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and I'll bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, wild with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and I'll bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, to the scene and I found a booty queen like. Het is iets voor half, eh, half zeven, ja. Tijd voor die van de week met de naam Dolly. Dolly is een echte lapjesprinses. Ze heeft een eigen willetje en is een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aaien, aandacht en op schoot liggen. Maar als het haar genoeg is en je gaat door, dan krijg je een map. Haar optillen kan niet, want daar houdt ze niet van. Ze houdt ook niet zo van kinderen, die zijn haar te druk. Ook van honden en soortgenootjes is deze prinses niet gecharmeerd. We zoeken voor haar dus een huis waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat wel heel graag naar buiten, dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Wie heeft voor haar het gouden mandje? Heb je nou interesse in Dolly? Ga dan even naar Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Of bel ze even 023 571 023 571 3888. Wij gaan ondertussen eh, weer verder met de muziek. Namelijk met Games Continu. Games Continu of zoiets. Maar ja, goed. Maakt niet uit. Van Bakenmat. Heb je nou nog verzoekplaatjes? Vraag ze dan even aan. Via de Facebook-website. CFM Jong Zandvoort. Of bel gewoon even naar de studio. En dan draai ik het verzoekplaatje speciaal voor jou.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 Het blijft droog en bij een matige NRC vrij krachtige noordenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 9. Dan gaan we naar zaterdag. Zaterdag is het aanvankelijk bewolkt, maar in de middag zien we ook af en toe de zon. Het blijft wederom droog en er wijdt ma eh, matige tot vrij krachtige noordenwind. De temperatuur wordt niet veel hoger dan een graad of 8. Dan gaan we naar zondag. Zondag overheerst de bewolking en is er kans op wat lichte regen. De wind waait matig en een zee vrij krachtig uit het noorden tot noordwesten. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 8 graden. Wij gaan weer verder met de muziek van eh, Adele met When We Were Young. En uh, na When We Were Young hoor je Bang My Head van David Guetta. Maar eerst is dus When We Were Young van Adele. Everybody loves the things you do From the way you talk To the way you move Everybody here is watching you Cause you feel like home You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you So. step I walk this lonely road. I own love, divinity, wine, and gold. But my conscience starts to crumble in the city of the jungle, and the holy choir mumbles. I'm to give it my nieuws luisteren.